De vliegtuigen zullen extra veiligheidsmaatregelen nemen om vulkaanas te vermijden. Zo vliegen ze op een andere hoogte dan normaal. Vanavond om 8 uur vertrekken vanaf Schiphol drie vluchten naar Shanghai, Dubai en naar New York. De Europese ministers hebben besloten dat er in bepaalde zones weer mag worden gevlogen. Daarbij gelden wel extra veiligheidsmaatregelen en het vliegverkeer blijft voorlopig beperkt. Het zal volgens minister Eurlings nog wel een tijd duren voor de achterstanden zijn ingelopen. De SGP vindt dat de rijksbijdragen voor kinderopvang en de publieke omroep fors omlaag kunnen. In totaal wil de SGP de komende kabinetsperiode 18 miljard euro bezuinigen. De publieke omroep zou nog maar één televisiezender en twee radiozenders in de lucht moeten brengen. Bezoekers van theater, concertzaal of museum moeten van de SGP meer gaan betalen... zodat de cultuursubsidies met 20% omlaag kunnen. De partij denkt het meeste geld te kunnen besparen door de overheid efficiënter te laten werken. Ook wil de SGP minder geld afdragen aan Brussel. Feyenoord treedt hard op tegen de supporters die zaterdag de training verstoorden en het veld opkwamen. Gisteren werden op basis van camerabeelden al twaalf Feyenoord-aanhangers geïdentificeerd. Ze kunnen een stadionverbod tegemoet zien. Zaterdag rende een groep het veld op om de spelers en trainer Mario Been te intimideren. De supporters eisten dat Feyenoord zou verliezen van FC Twente. Dat in de competitie bovenaan staat met één punt meer dan Ajax. Voor veel Feyenoorders de aardsvijand. Een gelijkspel of verlies voor Twente zou Ajax in de kaart spelen. Twente won de wedstrijd tegen Feyenoord met 2-0. Het weer vanavond in het noorden toenemende bewolking met morgenochtend wat regen.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 It's safer running walls of my emotional hotel. Oh, oh, tossing pennies in the air. Yeah, yeah, yeah, yeah. Alright. Mm-hmm. I have listened to the radio. I have couched before TV. Been love, Elton Wonder. Pretty God that could be me. what's left of American pie. Willows a business proposition. Please sign your conscience on the line. How can I just sit there feeling sorry for myself? Waiting for an invitation to grab my future from the shelf. It's safer running in the shadows of my emotional hotel.